Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een van de mannen die vanochtend een Franse priester vermoordde in een kerk in Normandië... was bekend bij de Franse inlichtingendiensten. Dat bevestigt justitie. Het is een jongen van 19 die twee keer naar Syrië probeerde te reizen om te vechten... maar het lukte hem niet het land in te komen. Hij werd opgepakt en naar Frankrijk teruggestuurd. Daar kreeg hij een enkel band. Hij mocht een paar uur per dag zijn huis uit. De andere aanvaller is nog niet geïdentificeerd... Beide terroristen zijn door de Franse politie doodgeschoten... en handelden volgens president Hollande uit naam van IS. Vanwege de aanslag is ook nog een jongen van 17 opgepakt... maar zijn rol is nog niet duidelijk. De terreurdreiging in Europa schrikt buitenlandse toeristen af. Ook Amsterdam merkt het. Vooral sinds de aanslagen in Brussel eind maart... zien hotels, musea en andere attracties in de hoofdstad... de stroomtoeristen afnemen. In de eerste drie maanden van dit jaar groeide het aantal hotelovernachtingen nog met zo'n 15 vergeleken met die tijd vorig jaar. Maar in april was er van die 15 groei nog maar anderhalf procent over. Bij KLM zijn acties op komst. De vakbond, die een deel van het grondpersoneel vertegenwoordigt, had de directie een ultimatum gesteld en dat ultimatum is verlopen. Hoe de acties eruit gaan zien wordt mogelijk morgen bekend. Onder het grondpersoneel vallen onder meer de bagageafhandelaars... en medewerkers aan de check-in balies en de gates. De vakbond wil een loonsverhoging... en dat uitzendkrachten een vast contract krijgen bij KLM. Het wordt voor Ajax een flinke klus om de laatste voorronde van de Champions League te bereiken. In de arena werd het 1-1 tegen PAOK Saloniki. Omdat keeper Jasper Silissen onnodig ver uit zijn doel kwam, kon PAOK 1-0 maken. Dolberg maakte na rust de gelijkmaker. Volgende week is de return. Het weer dan nog, opklaringen, het koelt af naar een graad of 12. Morgenochtend in het oosten nog zonnig, later overal bewolkt en in het binnenland wat regen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.